Dat is een groep criminelen die ervan wordt verdacht een doodsescade te vormen dat op bestelling moorden pleegde. Het onderzoek werd tot nu toe gedaan door justitie in Amsterdam. Gisteren meldde de NOS dat een Amsterdamse officier van justitie in deze zaak ernstig wordt bedreigd. Ze is ondergedoken en wordt permanent bewaakt. Het landelijk pakket neemt het onderzoek nu over omdat de zaak erg omvangrijk is. Zo werd vandaag bekend bij de zitting tegen de eerste drie verdachten. De politie in Veendam sluit de speciale post die vorige maand werd ingericht... naar aanleiding van de branden in de gemeente. Veendammers konden er dag en nacht binnenlopen om erover te praten. Het onderzoek gaat gewoon door. Bij de branden kwam een brandweerman om het leven en er werd veel schade aangericht. In het zuiden van Mexico zijn zeker twee mensenrechtenactivisten omgekomen bij een aanval op een konvooi. Het zijn een Fin en een Mexicaan. Een onbekend aantal mensen uit het konvooi wordt nog vermist. Onder hen zijn mogelijk een Belg en een Italiaan. Het konvooi met ongeveer 40 mensen was onderweg in de zuidelijke deelstaat Oaxaca. Het werd begeleid door leden van een linkse groep die naar meer autonomie schreef. In Zuid-Korea zijn de zeelieden begraven die vorige maand omkwamen toen hun marineschip zonk. Op de nationale begraafplaats van de stad Daejeon werd een ceremonie gehouden. Het ongeluk met het schip heeft 46 Zuid-Koreaanse militairen het leven gekost. 58 opvarenden werden gered. De begrafenis was het slotstuk van een herdenking die vijf dagen heeft geduurd. Het Zuid-Koreaanse schip brak na een explosie in tweeën en zonk. Waardoor de explosie werd veroorzaakt is nog steeds niet duidelijk. Het weer, veel sluierbewolking en vanavond enkele buien. De maxima lopen uiteen van 23 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Koninginnedag begint bewolkt, in de middag opklaringen met zon en 14 tot 17 graden.